maze. All inside of me, heart especially. Yeah. Hill of the rhythm, where I wanna be. Come on, blowing, blowing with electric eyes. You dip to the dive, baby, you'll realize. Yeah. Baby, you'll see the funk inside of me.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 De twee gingen gisteren met vier andere duikers te water. Vijf van de zes waren lid van een duikvereniging uit Alkmaar. Vermoedelijk is er onder water een ongeluk gebeurd. Twee duikers moesten versneld naar boven en liepen daarbij zwaar inwendig letsel op. Twee anderen bleven ongedeerd. Volgens de duikvereniging zijn de twee vermiste duikers allebei ervaren instructeurs. Het ongeluk gebeurde in de Kraaidezee. Die is 60 meter diep. Het is een populaire plek voor duikers vanwege het heldere water. Ook liggen er resten van gebouwen en, speciaal voor duikers, een aantal schipswrakken en een vliegtuig. De nationale ombudsman wil het landelijke homopestmeldpunt overnemen van de Gaykrant. Dat zei ombudsman Brett Meijer in het tv-programma Eva Jinek op zondag. Hoofdredacteur Krol van de Gaykrant stelde het meldpunt vorige week in... na berichten dat opnieuw een homostel is weggepest uit hun woonwijk. De ombudsman wil gaan bemiddelen tussen de politie en homo's die een klacht indienen. Brenning Meijer noemt de problematiek wezenlijk anders dan een gewone burenruzie... en wil dat de pesterijen doelmatig worden aangepakt. Op de Veluwe zijn dit weekend 21 mensen bekeurd omdat ze de paartijd van herten verstoorden. Het is rond deze tijd verboden om na zonsondergang in het bos te komen. Tientallen mensen trokken zich daar niets van aan en gingen op pad. Ze wilden met name het beurlen van de mannetjesherten horen. De dieren maken tijdens de bronst een soort oergeluid om indruk te maken op vrouwtjes en om concurrenten op afstand te houden. 21 bekeuringen werden uitgeschreven door de politie, de marechaussee en door faunabeheerders. Dan nog het weer, zonnig en warm vanmiddag bij temperaturen van 20 graden op de Wadden en een graad of 24 in het oosten en in het zuidoosten. Morgen is het opnieuw vrij zonnig, maar dan wel iets minder warm. Vanaf dinsdag wordt het koeler met kans op buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staat file in de Randstad op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden